Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het aantal vliegtuigpassagiers van en naar Nederland daalde tijdens de coronacrisis met ruim 80 Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek reisden er tussen maart vorig jaar en februari dit jaar 14,1 miljoen mensen via een van de vijf nationale luchthavens. Het aantal vluchten daalde minder sterk met ruim 50 De passagiersvliegtuigen zaten vorig jaar dus minder vol. De populairste vliegbestemmingen waren wel vrijwel dezelfde als andere jaren. Bijna driekwart van de passagiers vloog binnen Europa. De brandweer heeft de lichamen gevonden van de drie vermisten... in een afgebrand appartement boven een bedrijf in Werkendam. Waarschijnlijk waren ze buitenlandse arbeidskrachten. Het vuur in het appartement en het timmer- en interieurbedrijf eronder... begon gisterochtend door nog onbekende oorzaak. Pas s'avonds kon de brandweer het gebouw in om naar de vermisten te zoeken. Zo'n 170 bootmigranten zijn in de buurt van het Griekse schiereiland Peloponnesos gered door een passerend vrachtschip. En onder begeleiding van de Griekse kustwacht naar een haven gebracht. De migranten waren op de Middellandse Zee in de problemen gekomen door een motorstoring. Volgens de kustwacht zetten smokkelaars vaker oude schepen in die niet geschikt zijn voor de oversteek. Er zijn dit jaar tot nu toe ruim 100 klachten binnengekomen... over de verplichte psychiatrische keuring van mensen met autisme... die een rijbewijs willen halen. De Nederlandse Vereniging voor Autisme zegt bij onderzoeksprogramma Pointer... dat de kwaliteit van de keuring soms te wensen overlaat. Zo zei een van de klagers dat de CBR-psychiater haar vroeg of ze nog steeds autisme had, terwijl deze aandoening niet overgaat. De Gezondheidsraad adviseerde ook al om de kwaliteit van de rijbewijskeuringen te verbeteren. Het kabinet neemt dit advies over. Het weer vannacht meer bewolking, vooral het noorden kans op een bui. De temperatuur daalt naar 4 graden aan zee tot rond het vriespunt in het oosten.